Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet werkt aan plannen om de bijstandsregels minder streng te maken. Mensen in de bijstand moeten bijvoorbeeld cadeautjes of een gift kunnen ontvangen... of wat kunnen bijverdienen, zonder dat ze meteen worden gekort. Dat schrijft minister Schouten aan de Kamer. Ze wil de komende tijd uitwerken hoe de regels kunnen worden versoepeld... en er meer menselijke maat in komt. Ruim 400.000 mensen ontvangen bijstand. De toename in het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag... in de cultuur- en mediasector is maar het topje van de ijsberg. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een nieuw rapport, meldt Nieuwsuur. Er moet op de werkvloer meer worden gepraat over machtsverhoudingen, adviseert de Raad. En ook om het bestaande meldpunt te financieren en meer onderzoek te doen. Van de 2500 statushouders die in een hotel moeten worden ondergebracht... zijn er tot nu toe maar 30 in een hotel geplaatst. Dat blijkt uit navraag door de NOS. Het COA zegt dat dat onder meer komt doordat hotels niet graag vluchtelingen onderbrengen uit angst voor overlast. En doordat het COA te weinig medewerkers heeft om contact met de hotels te leggen. Russische troepen hebben Toshkivka in de buurt van Severodonetsk veroverd. Rond de steden Severodonetsk en Lysychansk in de regio Lugansk wordt al weken hevig gevochten. Ook de regio Kharkov tegen de grens met Rusland... ligt na een gevechtspauze van ongeveer een maand... opnieuw onder vuur van Russische invasietroepen. Op het Museumplein in Amsterdam waren enkele duizenden mensen... voor een benefietavond voor Oekraïne. Er traden artiesten op en er waren politiek leiders en activisten. Onder andere trad S10 op, die in mei namens Nederland... aan het Eurovisie Songfestival meedeed. Met de optredens werd geld opgehaald voor de slachtoffers van de invasie. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het tussen de 8 en 13 graden.